samen 2000 asielzoekers opvangen. De voorzitter van Vereniging Nederlandse Gemeenten is niet blij met deze verplichte aanwijzing. Het is echt een aanfluiting. Het is niet de manier van werken waarbij de Rijksoverheid met, hoe de Rijksoverheid met gemeenten moet omgaan. We kunnen in goede samenwerking altijd de vraagstukken oplossen. En zo'n aanwijzing is echt een paardenmeel wat je niet moet willen inzetten. Ook deskundigen vragen zich af of de verplichting wettelijk wel is toegestaan. In Gorkum zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvanglocatie. Niet alleen Antwerpen wordt overspoeld door shoppende Nederlanders. Ook Duitsland krijgt bezoek van Hollanders. Regioomroep RTV Noord liep rond in Oldenburg. Een uurtje rijden over de grens van de provincie Groningen. Het is eigenlijk best wel apart. Hier kan je een winkel in lopen hier kan je gewoon alles doen. Ja, het is heel dicht bij elkaar. Dus dat vond ik wel gek dat hier wat mogelijkheden zijn wat Nederland niet is. Het is een van de weinige mogelijkheden die er zijn. Volgens een restauranthouder daar is de helft van zijn gasten Nederlands. En het Lego-beeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam is gejat. En dat moet best wat moeite hebben gekost, want het beeld was extra verzwaard nadat het eerder al een keer werd gesloopt. Op de plek waar het beeld stond is een briefje achtergelaten met de tekst... Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden. Deze kroegbaas heeft meebetaald aan het beeld samen met de familie van Hazes. Ik vind het allemaal heel vaag, maar ja, ik ga er maar vanuit eh, dat hij na auto nieuw teruggeplaatst wordt. Dus eh, waarschijnlijk is het iemand geweest die eh, goede bedoelingen heeft. Dat ze niet willen dat het beeld tijdens auto nieuw beschadigd wordt of zo. Laten we daar maar vanuit gaan. En anders zal er toch aangifte worden gedaan. Als het, eh, als het geen ludieke actie is, vind ik het gewoon hondsbrutaal. De horecabaas heeft nog wel een tip voor de ontvoerders om deze hazes tevreden te houden. Geef hem om het kwartier een blikje bier. Daar zou ik mee beginnen.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 Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. I see you call. yeah, yeah, no ah. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. Chaque année, je pars en vacances pour aller en Italie ou en France. Car j'en ai marre des jours d'été changeants. du brouillard et du vent qui ne me laissent I said crashed out my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on a leader. you you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da da da. skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could so I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing Two step to the bedroom We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen Ever since I met you No need to imagine Baby, all I'm asking Is let me take you dancing Like da da da da da 12. The Sea of Love. la ladera viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastrar las sandalias va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas. Sea of Love. Stay close. Jones. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. I see your face cloud over like a little girl's And your eyes have lost their shine You whisper something softly I'm meant to hear Baby, tell me what's on your mind I don't care what people say about the two of us from different I. Zandvoort. Met nu The Sea of Love. Fred hij met The Sea of Love. covered kisses for company. I don't want no washed up dishes, soft soap. van 10 tot 12. The Sea of Love. Sea of Love. for a day Red hij met The Sea of Love.